Clemens Peters met het NOS Journaal. Deze nacht is de voorlopig laatste nacht waarin de avondklok geldt. Niemand mag tot half vijf vannacht zonder geldige reden naar buiten. De avondklok werd op 23 januari ingesteld en daarover was toen veel te doen. Na de invoering ervan was het een aantal dagen onrustig in het land. En verder zette de rechtbank 2,5 week na de invoering een strafondklok. Maar die uitspraak werd in hoger beroep teruggedraaid. Het einde van de avondklok is onderdeel van een breder pakket aan versoepelingen. Zo mogen vanaf morgen de winkels weer open zonder zonder afspraak gaan de terrassen beperkt open en is meer bezoek welkom bij uitvaarten. Burgemeesters in Belgisch Limburg roepen hun inwoners op om morgen geen Nederlandse terrassen te bezoeken. De grensgemeenten Lanaken, Maasmechelen en Riemst maken zich zorgen over Vlamingen die naar Nederlandse cafés willen, zoals in Maastricht. Volgens de burgemeester van het Belgische Lanaken is het zaak om alle zeilen bij te zetten. We moeten het gevaar niet opzoeken, zegt hij. De burgemeester van Maasmechelen zegt zijn hart vast te houden. Hij roept de Nederlanders op om niet naar België te komen. In de Nijldelta in Egypte hebben archeologen 110 graftombes blootgelegd... daterend van 6500 tot 1570 voor Christus. In sommige graven zijn menselijke resten gevonden van zowel volwassenen als kinderen. En verder vonden de archeologen in de graven aardewerken, voorwerpen en begrafenisartikelen. Eerder deze maand werd vlakbij Luxor een nederzetting niet blootgelegd... die volgens experts veel duidelijk zal maken over het leven in het oude Egypte. Het Europees Parlement wil dat de Europese scheepvaart vanaf 2050 geen broeikasgassen meer uitstoot... door over te stappen op duurzame brandstof, zoals waterstof. Het parlement heeft daarvoor een voorstel opgesteld voor de Europese Commissie. Naar schatting stoot de internationale scheepvaart zo'n 2,5% van alle broeikasgassen wereldwijd uit. Maar de scheepvaart wordt niet genoemd in het klimaatakkoord van Parijs. Het weer. Vannacht koelt het snel af. Op de koudste plaatsen kan het licht vriezen en lokaal ontstaan er mistbanken. Morgen schijnt op veel plaatsen de zon. In de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking voorzichtig toe, maar het blijft wel droog. Het wordt een graad of 18.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 No, I never felt this way before. yes, I swear it's a truth, and I hope Yeah. Tour. C'est de retour. so drunk blow there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid afternoon. Oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, blowing. Just where you're blowing seem to where you should be going. Day by day, your world fades away, waiting to feel all the dreams that say gonna rain will bring you riches, all the good things you deserve now.